Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS is een man opgepakt die vrijdag brand zou hebben gesticht... in het kantoor van senator Bernie Sanders in de staat Vermont. Het is een man van 35 uit Californië. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe iemand in het kantoor op de derde verdieping... een brandbare vloeistof verspreidde en in brand stak. Het vuur doofde snel door de sprinklerinstallatie, maar het interieur raakte wel beschadigd. De 82-jarige Bernie Sanders was niet aanwezig. Het motief voor de brandstichting is onduidelijk. De verdachte kan maximaal 20 jaar cel krijgen of een boete van een kwart miljoen dollar. Een Amerikaans vliegtuig heeft zijn vlucht moeten afbreken nadat het een kap van een van zijn motoren had verloren. De Boeing 737-800 van de maatschappij Southwest Airlines keerde terug naar de luchthaven van Denver. De losgeraakte kap had een van de vleugelkleppen geraakt. Er zijn de laatste tijd vaker incidenten met toestellen van Boeing. Vrijdag werd bekend dat de fabrikant 160 miljoen dollar heeft betaald aan Alaska Airlines als compensatie voor het losraken van een deurpaneel. Ronnie Flex is vanaf nu de succesvolste rapper ooit in de Nederlandse top 40. Volgens berekeningen van de hitlijst zelf heeft hij Eminem van de troon gestoten. Daarbij is gekeken hoeveel hits ze hebben gehad, hoe lang die in de top 40 hebben gestaan en hoe hoog. Ronnie Flex scoorde zijn eerste hit in 2012. Dat was Nooit meer slapen. Zijn grootste hit was Drank en Drugs in 2015. Op dit moment staat Flex op nummer 12 met Alles op Gevoel... samen met Fleming en Zoe Tauran. Daarmee heeft hij Eminem dus ingehaald als succesvolste rapper ooit. Flex zegt dat hij super blij en trots is. Het weer. Vanavond en vannacht valt in het zuiden en oosten regen. Minima tussen 9 en 13 graden. Morgen overwegend droog met af en toe zon. Later vanuit het zuiden een enkele regen- of onweersbui. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1588. Ja, inderdaad. We gaan weer beginnen aan een uurtje eh, New Age muziek hier op je eigen lokale radio. En we beginnen met een single. De single is eh, toegestuurd door Irina Gravova Gragova. Het heet Sakuna. Sakuna, denk ik piano, solo piano zelfs. En ehm, ja, het doet eigenlijk omdat uh, Irene, Irene is eh, jarig, ja. Dus van hartelijk gefeliciteerd. Nou, dat is eigenlijk eh, maandag 8 april. Dus eh, voor Irena Graf, Grafova uit Oekraïne. Daarna komt nog een van Dave Luxton, Eclipse. En dat is een eh, wat langer eh, nummer en daar gaan we dan ook natuurlijk naar luisteren. Eens even kijken, dan eh, verder hebben we weinig nieuws dan de gebruikelijke nieuwe albums die met name vorige week massaal in de première gingen. Maar toch nog wat oudere werkjes vanaf track 14 gaan we naar Lisa Hilton luisteren. Echte CD-oasis. En dan sluiten we af met René Michelle met The Space Within. Peaceful Radio heeft natuurlijk een website, peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en dit programma, het muzikale gedeelte, terug. Veel luisterplezier. www.spiralingmusic.com. That's spiraling music. promesa de unha mañá Sin promesa de unha mañá doce Felicidade na buragás Silêncio na contemplação Mar onde mar na bujo No canoe cata Mai na disingação Se maretis e desfavor boca na bin com sorla Num balanço doce de um cor Som que canta, mas nada singa the song vizinha sul Si mariti si desfavor Na boca um nave consola Num balanço doce de um cor Som que canta mais narizinha sul Singa, singa, singa, singa sul Singa, singa, singa, singa som singa, singa, singa, singa song. Singa, singa, singa, singa song.